Michiel van der Velde met het NOS-journaal. Palestijnen in het noorden van Gaza melden Israëlische aanvallen vanuit de lucht, vanaf zee en op de grond. Ook schrijven Israëlische en Arabische media dat er tanks zijn gezien in Noord-Gaza. Vandaag zijn zeker 93 Palestijnen gedood door aanvallen. Gisteren kwamen 130 mensen om. Een anonieme Israëlische functionaris heeft tegen persbureau AP gezegd dat het om aanvallen gaat als voorbereiding op een grotere militaire operatie. Het kabinet wil bij ernstige misdrijven al DNA-materiaal gaan afnemen als iemand nog verdachte is. Nu kan dat alleen als iemand veroordeeld is. Veroordeelden krijgen pas na de straf een oproep voor DNA-afname en komen dan vaak niet opdagen. De discussie over de DNA-databank van veroordeelden ontstond na de moord op oud-minister Els Borst. De dader, die al eerder voor wapenbezit was veroordeeld, Bart van U, vermoordde daarna ook zijn zus. Als er DNA was afgenomen, was de moord op Borst eerder opgelost... en de doodslag op de zus van Van U mogelijk voorkomen, oordeelde een commissie. Woonminister Keizer wil alleen de huur bevriezen van de ongeveer anderhalf miljoen sociale huurwoningen van woningcorporaties. Bewoners die huren van particuliere verhuurders moeten wel rekening houden met een verhoging. Het is volgens de minister te ingewikkeld om ook daar de huren te bevriezen. De man die schrijver Salman Rushdie drie jaar geleden neerstak moet 25 jaar de cel in. Door de aanslag bij een lezing in New York raakte Rushdie blind aan één oog. Adi Matar stak de schrijver neer naar aanleiding van de fatwa die 36 jaar geleden tegen hem werd uitgesproken vanwege dienstboek De Duivelsverse. Rusty moest daardoor jarenlang op geheime adressen wonen. Het weer, vannacht is het helder. Alleen in het noorden komt plaatselijk wat mist voor. Het koelt af naar 5 tot 10 graden. Morgen laat de zon zich geregeld zien. Het wordt 13 graden aan zee tot 21 in het zuidoosten.